uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. Schoolsluitingen hebben wereldwijd tot grote leerachterstanden geleid, zegt UNICEF. Vooral in landen met lagere inkomens kregen leerlingen achterstanden en mentale problemen. Door schoolsluitingen valt voor miljoenen kinderen hun enige dagelijkse maaltijd weg. Bovendien krijgen ze thuis te maken met huiselijk geweld of kinderarbeid. UNICEF vindt dat scholen zo snel mogelijk weer open moeten. De leerstanden zijn volgens de organisatie alleen in te halen met intensieve begeleiding. Na een maand is de lockdown in de Chinese stad Xi'an weer opgeheven. Eind december ging de stad met 13 miljoen inwoners op slot vanwege een corona-uitbraak met de Delta-variant. Inwoners mochten zelfs de straat niet op om boodschappen te doen. China hanteert een zero-covid-strategie. Familieleden van Amerikaans ambassadepersoneel in Kiev worden teruggehaald naar de VS. Ook andere Amerikanen krijgen het advies om te vertrekken. De VS benadrukt dat de ambassade open blijft en dat het land onverminderd achter Oekraïne staat in het oplopende conflict met Rusland. Binnen de Wereldgezondheidsorganisatie is sprake van machtsmisbruik en racisme. Dat schrijft NRC op basis van een intern rapport. De problemen zouden het grootst zijn bij een WHO-regiokantoor in de Filipijnen. En de misstanden zouden een effectieve bestrijding van de coronacrisis in de weg staan. Modeontwerper Thierry Mugler is overleden. De Fransman was sinds de jaren 70 actief in de mode-industrie... en werkte voor sterren als Beyoncé, Kim Kardashian en George Michael. Mugler was ook parfummaker. Zijn stervormige parfum Angel uit 1992 werd een wereldwijde bestseller. Zijn modebedrijf herdenkt hem als een visionair die mensen elke dag groter liet dromen. Thierry Mugler werd 73 jaar. Het weer nog. De dag begint bewolkt en mistig. In Limburg kan het licht vriezen. De mist blijft lang hangen en uiteindelijk wordt het vanmiddag tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De VS benadrukt dat het land onverminderd achter Oekraïne staat. Schoolsluitingen hebben wereldwijd tot grote leerachterstanden geleid, zegt UNICEF. Vooral in landen met lagere inkomens kregen leerlingen achterstanden en mentale problemen. En modeontwerper Thierry Mugler is overleden. De Fransman werkte voor sterren als Beyoncé, Kim Kardashian en George Michael. Thierry Mugler werd 73 jaar. Het weer nog, de dag begint bewolkt en mistig. Uiteindelijk wordt het 3 tot 6 graden. Alvast sorry voor de pijn Toy als enige merk die ik rock. alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die domos geef geen flikker om die wolk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty meisje is een cutie Ik zag haar een keertje lopen Ik dacht wie is deze beauty En ik heb een bingo Ik praat niet door voor Call of Duty uit polo wil het nieuwste design geen grappen, maar noem je chickie mijn mop.